Er wordt vooral gelet op gegevens van kwetsbare ouderen. Volgens de IGZ gaan vooral bij die overdrachten dingen mis. En dat komt onder meer doordat ouderen vaak meer dan één zorgverlener hebben. In 2011 ontdekte de inspectie dat de uitwisseling van informatie in de zorg niet altijd goed ging. De IGZ wil kijken of dat inmiddels is verbeterd. De politie heeft 350 mensen opgespoord die bij buitenlandse webshops zwaar illegaal vuurwerk hadden besteld. De meeste bestellingen zijn geplaatst bij webshops in Polen. De speciale vuurwerk taskforce van de politie gebruikt bij de opsporing een nieuwe aanpak. Mensen die via internet proberen aan verboden vuurwerk te komen krijgen per e-mail een waarschuwing. En ook wordt er een brief gestuurd naar het huisadres van de klant met daarin dezelfde waarschuwing. Volgens de taskforce is het belangrijk dat het bestellen van vuurwerk via internet niet langer wordt gezien als veilig en anoniem. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen de komende drie jaar 4000 banen. Daaronder zijn 3000 gedwongen ontslagen. Dat zei bestuursvoorzitter Van Duin in het NOS Radio 1-journaal. Mensen sluiten steeds meer verzekeringen af via internet. En er worden minder levensverzekeringen afgesloten. Voor de komende drie jaar zijn deze maatregelen toereikend, zegt Van Duin. Bij 150.000 klanten van zorgverzekeraars VGZ en Univ is de automatische incasso vorige maand mislukt. Volgens de bedrijven is er iets misgegaan bij de overschakeling naar de langere IBAN-bankrekeningnummers. Daardoor is bij de klanten de zorgpremie of eigen risicobetaling niet afgeschreven. De klanten van VGZ en Univ krijgen de komende dagen een brief met een accept giro om het bedrag alsnog over te maken. Het weer bewolkt en wat regen, vanmiddag droger en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, het gaat stormen bij zee en vrijdag is er winterse neerslag.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 The glass of wine for the last time. Cooling out by the road. Prepare as we will watch the flames burn and on the mountainside. Desolate. esa boca linda, un descará, más caliente, sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante.